Dik met het NOS-journaal. Bij zijn eerste voorgelegd Joegoslavië-tribunaal heeft oud-generaal Mladic geweigerd te antwoorden op de vraag of hij schuldig of onschuldig is. De Bosnisch-Servische oud-generaal wordt beschuldigd van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Hij hoorde de samenvatting van de aanklachten aandachtig aan en schudde geregeld zijn hoofd. De zaak tegen Radko Mladic gaat verder op 4 juli. In het natuurgebied Aamsveen bij Enschede woedt een grote heidebrand. Er staat zo'n 200 hectare in brand en volgens de brandweer zijn er meerdere brandhaarden. Het gebied dat in brand staat ligt gedeeltelijk in Nederland en gedeeltelijk in Duitsland. De Nederlandse en Duitse brandweer werken samen bij het bestrijden van het vuur. Plussen is lastig omdat het gebied moeilijk toegankelijk is en de brandweervoertuigen niet bij het vuur kunnen komen. Uit voorzorg is een camping in de buurt van het natuurgebied ontruimd. Op die camping waren 200 mensen. Sony is opnieuw aangevallen door hackers. Die zeggen dat ze de gegevens van meer dan een miljoen gebruikers in handen hebben. De hackers willen aantonen dat de beveiliging van het netwerk van Sony nog steeds niet in orde is. In april werd het netwerk van Sony Playstation al gehackt. Het bedrijf onderzoekt nog of de hackers inderdaad weer gegevens in handen hebben gekregen. De politie in Groningen is vanochtend een tijd bezig geweest om de identiteit van een jongetje te achterhalen. Het kind werd op blote voeten en in zijn pyjama aangetroffen op, het rij, op de Rijtdiephaven. Omdat het niet lukte met hem te communiceren, verspreidde de politie zijn foto onder meer via Twitter. Rond het middaguur werd het raadsel opgelost. Het negenjarige jongetje bleek in de buurt te wonen. Het was aan de aandacht ontsnapt van een familielid dat op hem had moeten passen. Het jongetje praatte niet met de politie omdat hij autistisch is. Het weer dan nog veel zon en op de meeste plaatsen 20 tot 25 graden vanmiddag. In het noordelijke kustgebied iets koeler door een stevige noordoostenwind. Ook morgen vrij zonnig en warm. Vanaf zondag toenemende kans op onweer. Dit was het NOS Journal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor knoop het Hoevelaken 4 kilometer.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 It'll get you in the end. It's God's revenge. Oh, I know I should come clean, but I prefer to deceive. Every day I walk alone, and I pray that God won't see me. it's wrong. I know it's wrong.